Casper Meijer met het NOS-journaal. De Italiaanse katholieke kerk gaat een onderzoek instellen naar seksueel misbruik. Dat hebben de bisschoppen besloten op hun jaarlijkse vergadering. Een groep wetenschappers krijgt toegang tot kerkelijke documenten... waarmee ze het misbruiksschandaal vanaf het jaar 2000 in kaart kunnen brengen. In tegenstelling tot veel andere Europese landen... is in Italië nog nooit onderzoek gedaan naar seksueel misbruik in de katholieke kerk. Critici vinden het onderzoek niet ver genoeg gaan... omdat alleen de laatste 20 jaar worden onderzocht. De adviseur van de burgemeester van Mariupol zegt dat er 70 lichamen in staat van ontbinding zijn gevonden onder het puin van een fabriek. Het pand in de Oekraïnse havenstad stortte in nadat het was beschoten. De lichamen zijn volgens de adviseur gevonden door reddingswerkers en naar een massagraf gebracht. Griekenland noemt de inbeslagname van twee Griekse schepen gisteren door Iran een daad van piraterij. De twee olietankers zijn in de Perzische Golf aangehouden door de Iraanse revolutionaire garde. De bemanning werd gearresteerd. Het is niet duidelijk wat die fout zou hebben gedaan. De aanhouding zou een wraakactie kunnen zijn voor de inbeslagname van een Iraans schip vorige maand in Griekse wateren op verzoek van de VS. Het gebeurt wel vaker dat Iran olietankers in beslag neemt in de Perzische Golf. Doorgaans zien experts dat als een manier van Teheran om extra druk te zetten op onderhandelingen met het Westen. Onderzoek van onder meer de arbeidsinspectie moet uitwijzen hoe het ongeval in het Sprookjesbos in Valkenburg afgelopen middag kon gebeuren. In het pretpark raakten drie bezoekers gewond toen een bakje van een attractie afbrak en naar beneden viel. Twee volwassenen en een kind raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand is stabiel. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of acht.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 Big the chop shop. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhit. alleen, het heeft al veel te lang geduurd En enkel hier voel ik me zeven, vallen tranen op mijn stuur De regendruppels op mijn ramen tikken door De radio staat aan, alleen de zender is verstoord Mensen gaan en mensen komen, ik heb een veel te hoge muur En hij wordt telkens weer gebroken, ben niet eens meer overstuurd Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze poos. de hele wereld heeft gezien Ik was niet altijd even clean Ik weet dat ik je niet verdien Ik heb je veel te vaak vernederd en verwaarloosd Ik was niet. Nu huil ik als een kind Geloof me, karma is een bitch Nu ben je liever solo Baby, liever alleen Maar toch hoop ik ergens dat jij me vergeet En als ik kijk op de gram Is het net of je leeft Ik blijf achter als een loser Met wat vrouwen om me heen Gesprekken met mezelf in deze polo naar buiten beweegt alles nu een slow -mo. Mensen zien me lachen op de foto. Maar aan het einde van de dag dan rij ik solo. Ja, aan het einde van de dag dan rij ik solo. Solo, solo. Aan het einde van de dag dan rij ik solo.